to do Try to talk to you, darling. Try to fall with you, darling. Do you hear me? And no, no, no, no, nobody can stop it. The love you got for me. And every time I look out of my seat, through their chest, they vest, they flesh.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 Tot die conclusie komt de onderzoekscommissie van Balen. Er is in de jaren 70 veel aan het inkomen van de Oranjes gesleuteld, zegt de commissie. Maar de afspraken zijn destijds besproken in de Tweede Kamer. RTL Nieuws meldde vorig jaar dat er in het geheim afspraken over compensatie voor het betalen van belasting waren gemaakt. En dat die afspraken nog altijd doorliepen. Het Joegoslavië-tribunaal gaat de dood van oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak onderzoeken. De Bosnisch-Kroatische oud-generaal nam woensdag tijdens een hoge beroep gif in. Het OM was al een onderzoek begonnen waarbij wordt gekeken of Prajak hulp heeft gekregen en of de geneesmiddelenwet is overtreden. Het Joegoslavië-tribunaal gaat in aanvulling erop bekijken wat voor fouten er binnen het tribunaal zijn gemaakt. Ook wordt onderzocht of medewerkers zich aan de standaardprocedures hebben gehouden. De Verenigde Naties willen dat de blokkade van Jemen volledig wordt opgeheven. Volgens de VN staan 7 tot 8 miljoen mensen op de rand van de hongerdood. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië stelde de blokkade drie weken geleden in. Afgelopen weekend werden tijdelijk hulpgoederen toegelaten. De Verenigde Naties vragen Saoedi-Arabië en de andere landen nu met klem om de blokkade helemaal op te heffen. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie staat achter een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook burgemeester Krikke van Den Haag pleit voor zo'n verbod. Zij vraagt, roept de Tweede Kamer op dat zo snel mogelijk te regelen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat knalvuurwerk en vuurpijlen moeten worden verboden vanwege de vele gewonden en de schade met oud en nieuw. Minister Grapperhaus zegt dat de mensen dit jaar nog gewoon vuurwerk kunnen afsteken. Het weer op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het wordt 2 tot 5 graden. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen. Plaatselijk is er kans op gladheid en mist. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en in het noordwesten regen. In het zuidoosten morgenavond kans op natte sneeuw en het wordt een graad of 2. Dit was het.